Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Koning Willem-Alexander en koning... Volgens Willem-Alexander een grote schok geweest. Het heeft ons erg aangegrepen, zei hij bij aankomst in Riga. Willem-Alexander en Maxima zouden samen staatsbezoeken afleggen... aan Estland, Letland en Litouwen. Maar de koning doet het nu alleen. Maxima heeft vanwege het overlijden van haar zus... al haar publieke optredens afgezegd. Italië en Malta hebben een schip met meer dan 600 migranten geweigerd onder wie meer dan 100 minderjarigen die alleen reizen. De migranten zijn het weekend uit het water gered of van boten gehaald... die worden gebruikt door smokkelaars. De nieuwe regering van Italië wil een einde maken aan de instroom van grote groepen migranten. De boot met migranten vaart nog rond en is op zoek naar een andere bestemming in de Middellandse Zee. In Britse steden zijn tienduizenden vrouwen de straat opgegaan om te vieren dat vrouwen 100 jaar geleden kiesrecht kregen. Het was een feestelijk evenement. Maar de vrouwen wilden ook wijzen op de huidige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Bijvoorbeeld het beloningsverschil en seksuele intimidatie op de werkvloer. Max Verstappen is derde geworden bij de Grand Prix van Canada. De overwinning ging naar Sebastian Vettel. Hij staat nu bovenaan in het klassement. De eerste ronde op het circuit was spectaculair... met een aanval van Verstappen op de tweede plek van Bottas... Maar Verstappen bleef derde en hield die positie de rest van de race vol. Het weer blijft vannacht droog, het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, in het binnenland geregeld zon. In het zuidoosten is kans op een stevige regen- of onweersbui.